Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond waarschuwingsschoten gelost en gericht geschoten op een trekker. Het gebeurde op de oprit van de snelweg A32 bij Heerenveen... waar een boerenblokkade aan de gang was. Niemand is gewond geraakt, drie mensen zijn aangehouden. Volgens de politie probeerden trekkerbestuurders in te rijden op agenten... en ontstond er een dreigende situatie. Eén trekker reed weg van het incident en is op een industrieterrein verderop stilgezet. Kort na elkaar zijn meerdere Britse politici opgestapt uit onvrede over premier Johnson. Gisteravond maakten minister van Volksgezondheid Javid en minister van Financiën Sunak vlak na elkaar bekend geen vertrouwen meer te hebben in Johnson. Hun aftreden volgt op het zoveelste schandaal. Deze keer rond het seksueel wangedrag door Chris Pincher, een prominent politicus van Johnsons partij die vorige week opstapte. Gisteravond laat maakte ook een hoge juridisch adviseur bekend dat hij de cultuur en koers waarop hij toezicht moet houden niet meer kan verdedigen. Bij het asielzoekersaanmeldcentrum in Ter Apel slapen vannacht zo'n 30 mensen buiten, meldt RTV Noord. Volgens het COA hebben de asielzoekers daar zelf voor gekozen. Ze kregen aangeboden om met bussen naar een crisisopvang elders in het land te gaan... maar dat hebben ze om verschillende redenen geweigerd. Sommigen hebben vandaag belangrijke afspraken in Ter Apel over asielprocedures... en ze zijn bang die te missen als ze nog ver moeten reizen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft al maandenlang capaciteitsproblemen. De Pride Amsterdam vormt een extra risico voor de verspreiding van het apenpokkenvirus. Dat zegt de oud-directeur van het RIVM in Nieuwsuur. Het virus verspreidt zich momenteel vooral onder mannen die seks hebben met veel verschillende mannen. In Nederland zijn 352 mensen besmet met apenpokken. Het weer, de dag begint met zon. In de loop van de middag is er steeds meer bewolking. Dan kan het in het noorden wat regenen. Het wordt tussen de 18 en 22 graden.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 I don't need My like LeBron James in the finals. We 1400, just like a minor. I'm yelling free bitch with the signers. 15 ain't hoes, cause I'm undecided. I'm kicking cigarette, ooh. I'm serving bricks, somebody, ooh. For the bitch, catch a Charlie, ooh.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 De politie dacht in eerste instantie aan een verkeersongeval... maar meldt nu dat er vermoedelijk sprake is van een misdrijf. En vanwege bosbranden in Griekenland zijn op verschillende plaatsen mensen geëvacueerd uit hun huis. De afgelopen week braken er volgens de brandweer zo'n 300 bosbranden uit, verspreid over het hele land. Het weer, de dag begint met zon. Later vanmiddag is er wat bewolking en het wordt 18 tot 22 graden. his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song. Killing This is why now. Clef Refuge uh, cries well.